heeft de bewoners van Lampedusa hulp toegezegd. De 6000 vluchtelingen die er nu bivakeren twee of drie dagen overgebracht naar het vasteland van Italië of teruggestuurd naar hun land van herkomst. Er komen 140 militairen naar het eiland om de politie te helpen. Van Libische bedrijven in Nederland is voor ruim 3 miljard euro aan banktegoeden bevroren. De rekeningen van Libische staatsbedrijven en van mensen in de omgeving van Gaddafi worden volgens internationale afspraken geblokkeerd. Het bedrag van ruim 3 miljard is erg groot in vergelijking met de sancties die Nederland eerder heeft ingesteld tegen landen als Irak en Iran. Daarbij gaat het meestal over enkele miljoenen. De VS hebben voor 30 miljard aan banktegoeden van Libische staatsbedrijven bevroren. In Egypte worden in november of december presidentsverkiezingen gehouden. Ongeveer twee maanden na de verkiezingen voor een nieuw parlement. Dit heeft de militaire raad bekendgemaakt die het land sinds 11 februari regeert. De Raad heeft ook een tijdelijke grondwet opgesteld voor de overgangsperiode waarin het land zit sinds het vertrek van president Mubarak. Een man van 37 uit Leeuwarden is aangehouden op verdenking van diefstal uit ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Volgens de politie heeft hij honderden portemonnees, damestassen en rijbewijzen buitgemaakt. De man sloeg zijn slag in heel Friesland, waarbij hij zich in tehuizen voordeed als familielid van bewoners of zieken. Afgelopen vrijdag werd hij opgepakt nadat personeel van een verzorgingshuis in Heerenveen hem had herkend van een eerdere diefstal. En dan het weer. Vanavond bewolkt en af en toe wat regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen opnieuw regen. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 17 graden in het zuidoosten van het land. Ook vrijdag is het wisselvallig.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 Op CFM natuurlijk. En deze week, zoals je van me gewend bent, gewoon weer een splinternieuw, een nieuwe poll en natuurlijk een nieuwe filmupdate. En er komt nog iemand in de uitzending, maar ook heel veel muziek, want daar draait het uiteindelijk om.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 Hiervan wordt verdacht honderden bankpassen, portemonnees en damestassen en identiteitskaarten en rijbewijzen zomaar te hebben gejat. En hij zou dat eh, hebben gejat bij ziekenhuizen, verzorgingsthuizen en woningen. Door gewoon naar binnen te gaan en te zeggen, ja, ik kom voor die en die. Dus eh, zou ik er even naartoe mogen. En als diegene dan liep eh, laag te slapen dan nam hij gewoon even de portemonnee mee. En nou ja, noem maar op. Bizar. Hij zit nog vast, dus je portemonnee is veilig. Dit is heen en een nieuw jasje. Door Milk samen met Sugar. Wat een, wat een combinatie. is, uh, die is weg. Nou, hij is er niet meer, dus ik ga het straks nog een keer proberen. Maar hij is even weg, dus we, gaan, we gaan het straks... Hij blijft improvisatie, uh... Eh. Straks nog een keer proberen. Het is de jeugd van tegenwoordig. En sterrenstof. Ah, ah, ah, kijk je grappie, leuk zoet als een sappie ook al was mama altijd wappie Een goed begin is een halve werk Maar een goed begin is maar de helft De tweede helft, maar ik hoef geen helft Wibbelin was elf, ik deed alles zelf Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv En ik lach in mezelf, want de sletten nek breed Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken Alle dikzakken willen op me lijken Mijn broeder, vergeet het ding, stap opzij Ze willen handtekening Kaleidoscoop ik kijk omhoog, de pilen worden groot De wereld is mijn plaatje. Op je polen polenpips na Golf flinkt afstand Van je hele lichaam Ze is van spectrale klassen oh, Haatse krachten yeah. Hoe losgepast toen ze naar me lachten Je kijkt terug in de tijd Als je ¡Gracias! centjes, geen peper, geen zang Totdat hij uit het niks op tv kwam Ineens changed zijn hele leven, bam Shows in het weekend, geld op de bank Gelukkig aan het stop maar telt nog dan Hij wilde proeven van elke soort drank Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang En na een tijdje zat hij crazy in de put toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een mocha prinsesje op mijn bankje Stemklankje, voelt nog steeds brood op mijn plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, zegt echt De wereld is verplaatst, ja Op je polenpips na Golf flink de afstand Van je hemel lichaam De keer van alle klassen Als je naar de kijk, Ja, ze is praktisch En dan mag lactisch Sorry als ik overdrijf Steeds als ik naar boven kijk Zelfs als ik voor je derde ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik nog In de lucht als stom. Dan ben ik liever in de staan met alles van nek Bitch, alles mijn nek ritme, ritme. van ZFM. The girl them skill or chip. Thunderball, so me give it to, so me give it to, so me give it to, to our girls. Five million and forty naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. Thunderball say, well I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, be the papa, you can be the mom. Oh oh. Because see the girl them broke out from the floor from your door. not wanna work this performer. From your door, not wanna man where can't turn you on, girl. Make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, nah eat no yam, no steam fish, nor no green banana. But down in Jamaica we give it to you hot like a sauna. Well, I'm um, on the way, the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you the papa, you can be the mom. Oh oh, one oh, pump and girl, you got the test out, but you know waste out, cause girl, you impressed out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make you de-stress out. Me have a flat to become a god bless out, and girl, if you want it, you have to contest out. And a life where we need set speed, if it is to my chest out. Well, I'm on the way, the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on, and girl the papa, you can be the mom. Oh oh, girl all know some crazy now. This straight drop it and I bring it on flavor show. Oh oh, time for a make baby now. to stop ball like you, I get shady yo. Oh oh, woman don't blame me now, i I'm a fit and fat not greedy yo. Oh oh, my loving is the way to go. My loving is the way to go. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on and go the papa, you can be the mom. Oh oh. When they roll with a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, just spark it right here, keep it undercover. Come in love how you fit in your blouse and your fat in your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you can be the mom. Oh oh. Take a see the girl them broke out on the floor from your door. not wanna work with performer. From your door, not wanna man where can't turn you on, girl. Make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, nah eat no yam, no steamed fish, nah no green banana. But down in Jamaica we give it to you hot like a sauna. Well, um on the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you you can be the mom. Oh oh. Jean Paul. Oh oh. Temperature. Oh, oh. En dat zit niet echt mee vandaag. Jeanne Paul is alweer een paar keer opgepakt wegens drugshandel. Dus voorlopig even geen plaat. En we hebben natuurlijk ook weer een splinternieuw deze week. En eh, nou ja, de splinternieuw van deze week is een best wel speciale splinternieuw. Omdat normaal een beetje een middelmoot plaat is. Maar dit is echt, eh, ja, dit is toch echt een beetje rap. Is van Diddy P. En eh, ja, die kennen we eigenlijk alleen maar van echte hele, hele heavy eh, rapnummers. Maar hij heeft toch een beetje een rustig opgenomen. Samen met Skylar Ray. Dus het is deze keer geworden Diddy P. Samen met Skylar Ray. En I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain.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 En als jij nou eh, een plaat weet voor volgende week dus die de nieuw moet worden, je kan het gewoon even insturen. Ik zeg ziepower at live.nl song on so many different dials Cause I got more kids than a disciplined child So when they see me everybody barack, barack Man I'm like a young gun fully black, barack tried teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, so down, berserk, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. Oh, we never took Cause we needed a change I needed a break For a sec I even gave up believing and praying I even done illegal stuff and was leading astray They say the money is the root of the evilest ways But have you ever been so hungry it keeps you awake? Mate, now my hunger will leave in my maze Great, it feels like a long time coming Bam, since the day I thought of that cunning plan One day I had a dream, I tried to chase it But I wasn't going nowhere, running mad someday I would understand Trying to change a tenner to a hundred grand Everyone's a kid that no one cares about You just gotta keep screaming till they laat hem met de hardste bas Terwijl Ruben naar mijn vraagt, komt die krijgt nog af Dus ik twitter hem terug, rond een uur vak Druk mijn peuk uit de stapper in de studio Steen klein beetje van Saint Laurent Zin en tekst, denk die track En dit alles doe ik in een half uur of zo Niemand in de game die doet wat ik doe Want ik doe niet wat zij doet, doe niet wat jij doet Doe niet wat een ander van me wil, niet blij doen Niet zo tof doen, ik van mij ik het Ben vast betaald als je mij intentie I made it get it all, yeah Ik laat eten voor niemand, nigga, don't care Je bent niet meer in de mode, nigga, Montclair Weer een nieuwe track voor Jerry om te pompen, yeah, yeah dan moet je Johnson zien Omdat ik doe voor de cause misschien Omdat ik move als een boss misschien Willen we allemaal onszelf graag flossen zien Fuck dat, ik ben aan de linker, yeah En mijn stacks worden dikker, dus ik ga los, yeah Chicks liggen maar, mm, wat voor dikke maar Willen maar, dikke maar Caucasian en cinema, dark skin, porno star, yeah cinema Ze rocken naar mijn mic, yeah zingende, pingen maar Zinnen van ik heb zin in ja Die shit is niet normaal, die shit is niet normaal, nee Die shit is heftig, plekken naar je haren, nee allemaal Ik wil wasted zijn, wasted zijn Feesten als een beest met een dirty tape erbij Hey, shorty feest met mij allemaal. Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal mm. Op de party squad Op, de party squad The Party Squad. The Party Squad. Ik ga hard. The Party Squad. En natuurlijk ook weer de filmupdate. Met deze week de film Hop. En uh, een hop gaat de paashaas, die gaat met pensioen. En zijn zoon die moet dan eigenlijk de verantwoordelijkheid nemen over de chocoladeproductie op Paaseiland. Maar hij wil het niet, hij wil een rockster worden, die zoon. Dus eh, nou, ik denk, nou dan ga ik maar naar de mensenwereld. En dan komt hij terecht in Hollywood. En sluit hij vriendschap met Fred. En dan beleven ze wonderlijke avonturen. Maar ondertussen op Paaseiland ontstaat er een strijd tussen de, tussen de, de gewone kijkers en de konijnenhulpjes van de paashaas. Hij is nog niet in de bioscoop te zien hier, dus je moet nog even wachten. Maar eh, ja, plus minus een halve week kan je er naartoe en het komt helemaal goed. Dus over een half week in de bioscoop, hop, naartoe gaat veel plezier.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 wordt ook wel lang wachten hoor. In ieder geval een prachtig nummer van Kim Somewhere Only We Know. En dan de poll. Ik je elke week weer stel. En ik ga een beetje langs en ik krijg ook mails ervan. je dankjewel daarvoor. En eh, nou, je hebt waarschijnlijk wel in het nieuws gehoord dat er van die politiecommissarissen waren. Dus er zijn hoge mensen bij de politie die, eh, ja, die zich op Twitter hebben uitgelaten over dingen van hun werk. Dus bijvoorbeeld dat iemand, uh, dat iemand was omgekomen door huisgeweld terwijl het helemaal niet door huisgeweld was. Nou, er zijn al een aantal mensen door ontslagen en er is heel gedoe om geweest. Dus heb ik deze week gevraagd, iemand die een hoge functie heeft bij de politie, hoort geen Twitter te hebben. En daarop zei ja, 40% de meeste mensen. Hangt er vanaf hoe hoog hun functie is er 15%. En alleen voor hun eigen gebruik, dus niks over hun vak. Zij 30%. En nee zijn nog eens 15%. Dus de meningen zijn erg verdeeld. Ik zelf vind eh, dat ja, je, eh, het is moeilijk te controleren of iemand de hele tijd daarover praat. Dus dan kan je beter gewoon geen Twitter doen. Want zonder Twitter is er ook een leven hoor. Dat komt wel, zonder Twitter is er toch ook de Sean Kingston.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 That's why it'll never work. You have me so suicidal, suicidal, suicidal. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Tech TV, op kanaal 45. deep in my heart Can't you see my love shot through the dark Can't you see that you must be a part Of that beat in my heart we zijn alweer aan het einde gekomen van Z-Power van deze week. Volgende week spreek ik je eh, weer met een nieuwe Splinter Nieuw, een nieuwe poll, eh, een nieuwe filmupdate. Dus sowieso een hele nieuwe Z-Power. En volgende week natuurlijk ook eh, als je je inbreng wil geven. zpower.live.nl En dan volgende week dan duik ik misschien wel jouw lievelingsplaat in, in, de, in een ander project. Of je moet het allemaal mee insturen. zpower.live.nl Je kan insturen over de splinternieuw, de pol alles, als het maar wat is, ook al is het maar hooi, het mag allemaal. Gelees ik dan nog wel voor uh, als het van jou is. See Powered Live nou. ik spreek volgende week. I didn't hear what you were saying. I live on all emotion, baby. I answer questions never maybe. And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to save me?